Dat bleek vandaag op een bijeenkomst van de Arabische Liga in Cairo. De Amerikaanse minister Clinton zei gisteren dat er vanaf volgende week weer sprake is van verkennende gesprekken. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat die gesprekken vorige maand al zouden beginnen. Dat ging toen niet door omdat Israël de bouw aankondigde van honderden huizen in het bezette Oost-Jeruzalem. Dit tot grote woede van de Palestijnen die Oost-Jeruzalem als hun toekomstige hoofdstad beschouwen. De Israëlische bouwplannen leiden ook tot een dieptepunt in de relatie met Amerika, de trouwste bondgenoot van Israël. De Arabische landen zeggen nu hun steun toe aan de Palestijnen om met Israël te gaan praten, hoewel ze vinden dat Israël te weinig moeite doet voor vrede. Nederlandse gemeenten hebben deze winter flink hogere prijzen dan gebruikelijk betaald voor strooizout. Dat meldt RTL Nieuws na onderzoek onder 100 gemeenten. Door de lange vorstperiode waren veel gemeenten al snel door hun zout heen en konden de zoutbedrijven de prijs opvoeren. Een ton strooisout kost normaal zo'n 60 euro. Veel gemeenten betaalden deze winter tussen de 2 en 300 euro per ton. Volgens zoutleverancier Eurosalt is de hoge prijs een kwestie van vraag en aanbod. In RTL Nieuws noemt Eurosalt het opvallend dat gemeenten niet hebben onderhandeld over de prijs. Een vliegtuig dat onderweg was van Taiwan naar Shanghai in China heeft een voorzorgslanding gemaakt omdat een passagier had gezegd dat hij een bom bij zich had toestel landde veilig op een luchthaven in het oosten van China, waarna de man werd aangehouden. Hij had geen explosieven bij zich en bekende later dat hij voor de grap had gezegd dat hij een bom had. Het weer, overwegend droog en opklaringen. Morgen zwaar bewolkt en vanuit het zuiden regen. Het wordt 9 graden aan zee en 13 graden in het binnenland.